10 uur. Buitenwalgemoed met het NWS Journaal. Het maandelijkse luchtalarm blijft voorlopig bestaan. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het alarm dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur klinkt... zou eigenlijk met ingang van volgend jaar verdwijnen. Het idee was dat de waarschuwingen via NL Alert... op mobiele telefoons, calamiteitenzenders en sociale media effectiever zijn. Maar dat gaat niet altijd op. In de grensstreek bijvoorbeeld komen de NL Alerts niet altijd aan... Nu wordt er pas over vier jaar opnieuw naar het luchtalarm gekeken. In Groot-Brittannië is een vrachtwagenchauffeur uit Hillegom opgepakt... omdat er in zijn wagen meer dan 200 kilo cocaïne werd gevonden in bevroren vlees. De Britse autoriteiten schatten de straatwaarde van de drugs op ruim 23 miljoen euro. De vrachtwagen was met de veerboot vanuit Hoek van Holland naar Harwich gegaan. Daar vonden douaniers de cocaïne in grote stukken bevroren vlees. In Italië is een dode gevallen door het noodweer... dat de afgelopen dagen tot grote wateroverlast heeft geleid. Op het eiland Perestrina, ten zuiden van Venetië... werd een 78-jarige man door bliksem getroffen... toen hij zijn uitgevallen waterpompen weer aan wilde zetten. In heel Italië is wateroverlast door de overvloedige regen. Het centrum van Venetië staat blank... en ook in de crypte van de San Marco-basiliek staat een laag water. De Franse autorenner Raymond Polidor is overleden. Hij was in de jaren 60 en 70 een van de populairste renners van Frankrijk... maar won de Tour nooit. Polidor werd drie keer tweede en vijf keer derde... wat hem de bijnaam de eeuwige tweede opleverde. Wel won hij andere grote koersen, Milaan-San Remo in 1961... en de Spaanse Vuelta in 1964. Raymond Polidor was ook de opa van Mathieu van der Poel. Hij is 83 jaar geworden. Het weer nog, regenachtig, met aan de kust kans op hagel en onweer. Later op de dag breekt de zon vaker door. En het wordt vandaag 7 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knoop het Watergaasmeer en knoop het Amstel... 4 kilometer na een ongeluk.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 Every time I turn around, you disappear. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm, you know, j'adore la mer. Cause then I gotta let her go. Spanish bitches love the call.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 Dit is het ritme van Zandvoort. waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it out. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday.